Volgens Jansen is het verdriet massaal en moeten uitingen zo goed mogelijk vorm worden gegeven. De verschillende condolianse websites zijn al door vele duizenden mensen getekend. Onder meer op condolianse.nl en Facebook delen mensen hun verdriet. Het onderzoek rond de vindplaats van de twee dode broertjes in Koten is nog altijd in volle gang. Er wordt daar nog altijd gezocht naar sporen om zo goed mogelijk te kunnen reconstrueren wat er is gebeurd. Het onderzoek zal zeker nog de hele dag duren en waarschijnlijk nog wel langer. In Cappadocië, in midden Turkije, zijn twee luchtballonnen tegen elkaar gebotst en neergestort. Daarbij is een Braziliaanse toerist omgekomen. Volgens de lokale autoriteiten raakten 16 anderen gewond. Het zijn Brazilianen en Spanjaarden. Ze liepen botbreuken op, een van hen is er slecht aan toe. Cappadocië is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Turkije vanwege het unieke grillige landschap ontstaan door erosie. Het gebied staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het hele jaar door gaan er dagelijks vele ballonnen de lucht in om het landschap vanuit de lucht te zien. Topmannen uit het Britse bedrijfsleven waarschuwen de bevolking dat weggaan uit de EU veel geld kost. Ze hebben berekend dat het vertrek neerkomt op zo'n 109 miljard euro. Dat is ruim 4000 euro per Brits gezin. Tijdens recente regionale verkiezingen in Groot-Brittannië was er een opvallend grote winst voor de eurosceptici. Veel Britse intellectuelen en grote ondernemers zijn ervan geschrokken. Wie het EU-lidmaatschap wil opzeggen, vindt politiek belangrijker dan economie, zeggen de topmannen uit het bedrijfsleven in een ingezonden stuk in een krant. Het weer. Een groot deel van de dag grijs met kans op regen of motregen. Het wordt 13 tot 15 graden. In de loop van de week wordt het niet warmer dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad is de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom afgesloten tussen Afrit Numelsdorp en de Harivlietbrug.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 Je hoorde de Crash Test Dummies. CFM voor Zandvoort en de regio. En inderdaad het eh, derde uur alweer eh, van dit programma. En wat gaan we in dat uur allemaal doen, Albert-Jan? Nou, luisteraars, we gaan natuurlijk om kwart over vier nog even voor de laatste keer schakelen met eh, Willem van Densen. Want die is volgens aanwezig op het circuitpark Zandvoort op de eerste dag van de Pinkster Races. En dat wordt maandag natuurlijk allemaal weer vervolgd. En momenteel rijden de European Supercard Series. Dus we gaan even kijken hoe het daarbij verloopt. Uiteraard, rond de klok van half vijf, dat bent u van ons gewend, het dier van de week. En die luistert naar de naam Gomer. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Het is een Engels gedicht en het gaat over vogels. Vogels? Ja, ik zou niet... Breng me meteen bij het Songfestival. Oh. Jawel, bij Birds van eh, Anouk. ben je ook al een beetje gespannen voor vanavond? Ja, we gaan ons langzamerhand een beetje opmaken. Nee, dat wordt een ouderwets tv-avondje weer met chips op de bank en punten geven. Kijk, dat bedoel ik. En... Dus hoe laat begint het eigenlijk? Geen flauw idee. Uurtje of uh, acht of zo? Ik denk om uur of acht. Eh, dus, uh, maar goed, in ieder geval zit in de finale. En ze mag als dertiende op. Dus dat is een geluksgetal. Kijk, helemaal goed. En eh, verder hebben we natuurlijk nog muziek. Eventueel nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dat hangt er allemaal even vanaf. Maar we gaan langzaam maar zeker richting Eurosong Festival. Terug naar 1986. en toen klonk het zo. Lekker dit groep. Met Frissel Sissel. Terecht ook. Icy. Dit is het Luzefjords. In Zuidwest-Noorwegen. Favoriet bij toerist en fotograaf. Want dit noemt men zachte steen. Maar daar gaat het nu eigenlijk helemaal niet meer over. Want dit is het moment dat Frissel Sissel de bühne betreedt. Wat moet ik u vertellen over vier Hollandse meiden... waarvan er drie nog nooit gevlogen hadden in een stad als Noorwegen. Ze hebben ontzettend veel plezier gehad. Ze hebben keihard gewerkt. En ze hebben zich heel goed voorbereid, veel gerust. U kent dat voor een soort verhalen allemaal wel. Nou, verder hebben ze zich weinig aangetrokken van de wandelgangen... die natuurlijk gonsten van de geruchten... en van alle belangstelling die er voor deze vier blommen was. Vanmiddag wat incidentjes. Uh, eh, Eén van hen was een stem kwijt. Four ladies in frizzle sizzle, home to the Netherlands with alles heeft ritme. Karin was haar stem kwijt. Eh, sorry dat ik even over OSR heen En eh, vanmiddag kreeg eh, Marion iets in haar oog... waardoor ze een complete oogontsteking opliep. Maar dat heeft een dokter inmiddels opgelost. En wat maakt het allemaal uit? Het moment is nu daar. Harry van Hoof staat voor de negende keer voor het Eurovisie Orkest. Dames en heren, Frissel Sissel. Hij was dat. Eh, Leuk hè, 1986. Een fragment van het uh, eh, Uren Visie Songfestival toen. Met alles heeft een ritme en hoor. Wat een applaus. pauze. Geweldig optreden van uh, Nederland destijds. En laten we hopen dat het vanavond ook allemaal goed gaat komen met de Birds van Anouk. ZFM, Race Radio, Report. Pit Report. We dan schakelen we weer live over naar het voor het Willen van deze tijdens de Pinkster Races. we ook een beetje Eurovisie-stemming daar, of niet? Dus Sorry? Een beetje Eurovisie-stemming daar? Ja, ja, eigenlijk wel. Hè, want we zijn het wel een En uh, ja, de internationale, eh, dat, je eh, komt uit een heleboel landen. Dus, dat, bedoel ik, dat bedoel ik. wel een beetje Eurovisie-stemming. ja, dus met dat noem vanavond goed gaat als met de Nederlander hier. nou ja, wie weet gaan we dan eens een keer uh, dat Disney Songfestival winnen. Want we kijken naar de race in Duitsland. Hebben we nog aan de leiding eh, de Brit eh, David Harvey met op een tweede plaats inmiddels eh, Marcel eh, Maasman, eh, een Nederlander. ik kijk voor de plooierigheid nog even naar de derde plaats natuurlijk. Want het gaat over het algemeen om de eerste drie. Die komen op het podium. We krijgen kussen, bloemen en de bekers. Dus dan gaan we even kijken wie er op de derde plaats ligt. Dat is Kevin Bennett, eveneens een Engelsman. Zo'n tijd, supercards. vandaag twee keer actief, twee keer een race. Zodat we ja, eigenlijk alle tijd hebben om op het gemak in hun huis te gaan en eh, dinsdag Omdat de ding is aan het werk gegaan en niet eh, pas maandagavond eh, weg te kunnen. Het is maandag, ik zei al, geen stukje aan de start, maar hebben een voor programma op de tweede Pinksterdag. We beginnen maandag al om 9 uur met de Renault Video Cup. Daarna de Food Swift Cup. Als derde de Porsche GT3 Cup met daar achteraan ja, de eerste race van het seizoen voor de Formule Renault 1,6 eh, voor het eh, Europees kampioenschap. Dus dan krijgen we weer eh, een race van de Mastakken En in de middag gaat het programma zich nog een keer herhalen. En eindigt dan om 5 uur aanstaande maandag. Oké, wij gaan het maandag volgen. Jij bent maandag ook weer op het circuit, Willem. Ja, ja, ja, met Prima dan. dan zien we elkaar maandagmorgen op het circuit. En uh, eh, CFM Radio is vanaf 12 uur live in de lucht. Dus je kunt eh, vanaf 12 uur uh, telefoontjes verwachten, Willem. Nou, oké, nou ja, dat gaan we doen. Dat, nou, maandag eh, gaan we dat. Is het maandag ook nog op tv? Zie je dat? Ja, natuurlijk. morgen vanaf rond de klok van 9 uur ZFM Zandvoort TV. De hele dag live coverage van de races, van de Pinkster Races op het circuitpark Zandvoort. Ah, oké. Okay. Dan ga ik inderdaad geniet van de eerste dinsdag, groot maar weer. En maandag zijn we hier weer. Maandag in je eigen pak. Wat zegt u? In pak. Nee joh, dan ga ik binnen dit. <laughs> je, hebt, je hebt gelijk ook hoor Willem, dankjewel hè.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 Inmiddels half vijf, tijd voor het dier van de week, Albertje. Ja, en die luistert naar de naam Gomer, of Gomer. Gomer. Gomer. Gomer is een rotweilerreu van drie jaar. Hij is leuk, grappig en soms een beetje druk. Hij kan het prima vinden met soortgenootjes, maar kan zich soms een beetje opdringerig opstellen. Gomer zoekt dan ook een rustige en zelfverzekerde baas die hiermee weet om te gaan... en hem op een positieve manier op zijn plaats kan houden. Gomer kan heel erg schrikken van mensen die hun stem verheffen tegen hem. Zijn nieuwe baas zal daar rekening mee moeten houden. Gomer kan prima loslopen en hij luistert dan ook heel erg goed. Hij vindt het heerlijk om lekker met de baas op stap te gaan... en hij zou het prachtig vinden om met de baas een leuke cursus te gaan volgen. Met katten kan hij het prima vinden zolang de kat zelf ook aan honden is gewend. Met kinderen vanaf 12 jaar kan Gomer prima opschieten. Het is een prachtig... Ja, ik heb de foto hier van de Zandvoortse krant. En hij kijkt me zo aan van, nou, neem me mee. En eh, hij verblijft momenteel namelijk eh, op het uh, eh, Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet www.dierentehuiskennemerland.nl. Want Gomer verdient, net zoals zijn soortgenootjes, een thuis. <laughs> Ik neem me mee. neem me mee op reis. Ga met je mee. Oké, nou, gaan naar het Kennen met Dierenasiel... voor alle leuke dieren die daar op een baasje zitten te wachten. Albert-Jan en ik zijn helemaal in de stemming voor vanavond. Gaat gebeuren, met beurs van Anouk. Hier is dan van Titsin. Is het lang geleden, is het lang geleden... dat is mijn hartje riep met zijn ding. dan. is het lang geleden, is het lang geleden... in de zomerzon ging het pim. het Songfestival op zaterdag. Maar het is gelukt hè, met Anouk en de Birds. Gaan we vanavond uiteraard met z'n allen aanmoedigen. En hoop op heel veel punten. Dit was trouwens de single van Titchin. En, eh, eh, eh, oh, hij doet het niet. Ja, deze. Nou, deze doet het wel. En ja, dit heeft ook een beetje met het Songfestival te maken. Vliegt Vlieg mee naar de regenboog. Hier is Paul de Leeuw. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk. Al komen die maar weinig voor. Sera amore bello, c'era cante torora hia. Sera horen ora che era facendo torora ma hier. Als אז איש מלא לחמלם, אז למישנה שנאי לי לשלום. איש מרישנה ריושנה, אני נדס ורמה, איש איש מעל החמה, שנשיה פיילו. Vliegen met mijn been naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vliegen met mijn been naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Vliegen met mijn been naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vliegen met me been naar de regenboog, rainbow. droit de perplexe, quoi le canard d'urine, quoi l'amour de la jambe de castache, tout la quoi de train, me quoi la temps. She like what a and my heart is overturning love. And my feeling, am I swirling, am I turning over team live, live? Gonna get naughty, gonna get guilty, gonna get naughty, gonna get naughty, gonna get naughty, gonna get naughty. Und was sind es und der bunte, bunte, wunderbar? Und was ist in der Seite, bunte, bunte, wunderbar? Fliege, baby, baby. rainbow, ik denk alleen aan jou. Vliegen met me mee naar de regen boven ik hou alleen van jou. Vliegen met me mee naar de regen boven ik denk alleen aan jou. Vliegen met me mee naar de regen boven ik hou alleen van jou. En nu hebben we dus een uh, koortje nodig. En op dat moment komen er zes mooie zangers en zangeressen op. En ik ga mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste zes mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het één keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vrienden met regel aan jou, vrienden met regel leven van jou. Ja. Vlieg met me mee naar de regenboog Rainbow Ik denk alleen aan jou Vlieg met me mee naar de regenboog Rainbow Ik hou alleen van jou Vlieg met me mee wat spontaan, vlieg met me mee naar de regenboog Rainbow, ik hou alleen van jou Niet om je heen, kijk, gewoon zingen ik haal alleen van ja. Nu ga ik er doorheen zingen. Vlieg met me mee, vlieg met me mee. Vlieg met me mee, vlieg met me mee. Vlieg met me mee, vlieg met me mee. Vlieg met me mee naar de regenboog. Zometeen om kwart voor vijf krijg het gedicht van de week... maar wij krijgen geen genoeg van het Songfestival. Terug naar 1959 met een beetje van Teddy Scholten. Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje... en dat ik kon kijken in het interieurtje... Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw? Een beetje, verliefd is iedereen, wel is dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat amor fluistert, luistert, dan weet je. Dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje. Met rendezvous'tjes in een klein cafeetje en slenteren in de maneschijn met rozengeur. En kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speet je maar als weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje van trouw. Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? zeg ik nooit tegen jou. de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat weet je maar, ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Van trouw het was een beetje, een beetje uit 1959. En vanavond is het de final countdown, hè? Ja, en dan weten we of Nederland het Eurovisie Songfestival 2013 gaat winnen. is het kwart voor vijf geworden. Tijd voor het gedicht van de week. Het gedicht van de week heet Vogels, wat toepasselijk.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 No air, no pride. If being myself is what I do wrong, then I would rather not be right. Hopes turn into fear, and with my one wing I can fly with sunrise. embrace my dreams tight, and that's why. Birds falling down the rooftops, out of the sky like raindrops. No air, no pride, birds. To a place without fear, with no moonlight. All I need are trees and flowers and some sunlight. When memories are being made, and where the old one dies. Where Love Ain't Lies. Birds falling down the rooftops, out of the sky like raindrops. Birds falling down on rooftops, out of the sky like raindrops. No air, no pride. That's why birds don't fly. En dat was hem weer, hè? Bij CFM, het gedicht van de week. Klonk heel erg eh, als, eh, als de single van Anouk en Burks. Kom je erop? Ja, ik herkende iets, Albert-Jan. Ik herkende iets. <laughs> Oké, heb je ook een gedicht van de week eh, voor ons? Stuur hem naar redactie.cfmstandvoort.nl redactie.cfmstandvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs bij ons op de radio. Isolated from the outside. Clouds have taken all the light. I have no control. It seems my thoughts uit de jaren 80 bij CFM op de radio. Zandvoort op zaterdag, daar heb je de afgelopen drie uur naar geluisterd. En je hoort als één na laatste de Blam Monkeys. Een digging your scene. Nou, morgen dan zijn we er weer, Albert-Jan. van 2 tot 5. Van 2 tot 5, Zandvoort op zondag. En maandag, Zandvoort op maandag, ook van 2 tot 5. Ja, zeker. <laughs> zeker. Wij gaan gewoon lekker door dit hele piekste weekend op de radio. Bedankt iedereen voor het luisteren. En morgen, nou, dan zijn we gewoon weer van de partij. Hele fijne zaterdagavond. Maak er een eh, goede zaterdagavond En een mooie eerste Pinksterdag met mooi weer. Dat hebben we van Lex van de Horen gehoord. Nou, wil je het weer nog nalezen? Dat kan op www.meteopagina.nl En tot eh, morgen dan, hè.